Dit is door negens met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne zijn gevechten tussen het leger en de pro-Russische separatisten opgeleid. In Marinka, in de buurt van Donetsk, zijn de rebellen volgens het Oekraïense leger een offensief begonnen. De rebellen zeggen juist dat het Oekraïense leger is begonnen. Bij beschietingen door het leger zouden 15 doden en 60 gewonden zijn gevallen. Dat betekent een zware schending van het akkoord van Minsk. Wie Marinka in handen heeft is onduidelijk. Beide partijen claimen de controle over de stad. Bijna driekwart van de gemeenten is tegen proefboringen naar schaliegas. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is op het jaarcongres met een motie opgeroepen zich tegen proefboringen uit te spreken. De motie was ingediend door Bokstel en Noordoostpolder. Volgens de burgemeesters van die gemeenten is hiermee meer dan duidelijk dat er geen draagvlak is voor het winnen van schaliegas. Bij de piramides van Gizeh in Egypte zijn twee agenten doodgeschoten door mannen op een motor. Het gebeurde vlakbij een controlepost. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. In Egypte plegen islamisten geregeld aanslagen op agenten en militairen. Het vliegtuigongeluk bij de Spaanse stad Sevilla, dat vorige maand aan vier mensen het leven kostte, is veroorzaakt door motorpech. Drie van de vier motoren vielen uit door een softwarefout, zegt Airbus, de fabrikant van het toestel. De Airbus A400M is een nieuw toestel en zit nog in de testfase. Na het ongeluk werden alle vliegtuigen van dit type aan de grond gehouden. Serena Williams heeft eenvoudig de halve finales bereikt van het tennistoernooi op Roland Garros. De Amerikaanse rekende in Parijs binnen een uur af met de Italiaanse Sara Errani. Het werd 6-1 en 6-3. Het weer geregeld zon, wind neemt af. Vannacht koelt het af naar 8 tot 4 graden. Morgen is het zonnig bij maxima van 19 tot 23 graden. Vrijdag wordt het tropisch met middagtemperaturen van 27 tot 31 graden. Tegen de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een redelijk normaal begin van de woensdagavondspits... met het zwaartepunt op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... en dat zorgt tussen Gooimeer en Inbrugge voor 6 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer Centrum 3. Ook op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 6 kilometer. En verderop bij Nieuwegein ook nog eens 5. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridder en Sliedrecht-West. 8 kilometer file levert ook veel vertraging op die file. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Wadenooien. De linkerrijstrook die is daar voorlopig dicht en dat eh, leidt tot een file van 7 kilometer. De A20-hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer ook door een aanrijding. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 4. En ook op de 27 verderop bij de brug bij Gorkum ook 4 kilometer.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 Want eh, alles is lekkerder zoals het bedoeld is. Er is niet een light versie, een afgeslankte versie. Het is bij cola niet lekker, bij paprika chips niet lekker... en ook niet als een radioprogramma een uur nee, voor is.